Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Nederlandse politie heeft samen met internationale collega's weten te achterhalen waar acht Oekraïense kinderen zijn. Waarschijnlijk zijn die meegenomen door het Russische leger. Ruim 60 digitaal rechercheurs uit verschillende landen speurden op social media en andere online plekken naar informatie over de kinderen. Wij zijn gaan zoeken naar eh, foto's van deze kinderen eh, met behulp van uh, gelaatsherkenning op internet. En hebben daarmee recente foto's gevonden. Maar die foto die zegt natuurlijk meer dan alleen maar het gezicht van het kind. Je ziet ook achtergrond. Dat kan een gebouw zijn, dat kan een vuilnisbak zijn. Eh, de stand van de zon kan daar een rol in spelen. En dat kan helpen met het bepalen van de exacte locatie. De informatie is doorgegeven aan Oekraïne. Dat land kan met het materiaal een strafzaak beginnen tegen Rusland. En ook deze ochtend zal NSC-leider Pieter Omtzigt niet aan de formatietafel verschijnen. Dat is tegen het zere been van de andere pratende partijen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Die vinden dat niet fijn, die balen daar eigenlijk van. Maar ze hebben NSC nodig om aan een meerderheid te kunnen komen. Dat willen ze heel graag, dus willen ze ook doorpraten met Omtzigt. Ze hopen dat hij terugkomt aan tafel, nu of later. Omtzigt liep begin deze week van de formatietafel weg... omdat hij documenten ontdekte over de overheidsfinanciën. Ook boterde het al langer niet tussen zijn partij en de PVV. En de Amerikaanse president Biden wordt niet aangeklaagd voor het thuisbewaren van geheime overheidsdocumenten. Toen hij nog vicepresident was, nam Biden gevoelige papieren mee naar huis. Die hadden later weer terug moeten gaan, maar dat is nooit gebeurd. Justitie denkt dat er geen opzet in het spel was, maar dat hij ze gewoon vergeten was. Op een persconferentie vroegen journalisten of hij wel het land kan leiden... als justitie hem oud en vergeetachtig vindt Daarop zei dat, dat zijn geheugen prima is, volgens correspondent Marike de Vries. Maar... Dan vergist Biden zich weer en zegt hij dat hij contact heeft gehad met de president van Mexico, El Sisi, over het opengooien van de grens voor hulpgoederen. Nou, dat moet natuurlijk de president van Egypte zijn. Weer uiterst pijnlijk, want ja, daarmee haalt hij zijn hele punt van de persconferentie onderuit. Nou, kleine troost voor Biden. Zijn belangrijkste tegenstander Donald Trump zei gisteren dat Viktor Orbán de leider van Turkije is.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 blijkt uit onderzoek van de NOS. President Biden wordt niet vervolgd voor het achterhouden van geheime stukken. De speciaal aanklager zegt dat Biden als vicepresident onder Obama die stukken in huis mocht hebben... en dat hij ze waarschijnlijk gewoon vergeten is in te leveren, mede doordat hij al 81 is. Vorig jaar zijn in Nederland iets minder mensen overleden dan in 2022. Dat geldt alleen niet voor het eerste kwartaal, toen er een griepepidemie was. Volgens het CBS sterven er steeds minder mensen door corona. Het weer bewolkt en regenachtig.